Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een grote groep Duitsers die in Rusland wonen moeten binnenkort dat land uit. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung. Het zijn onder andere medewerkers van het Goethe-instituut in een aantal Russische steden... en leraren van een Duitse privéschool. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland een maximum heeft ingevoerd voor het aantal Duitse werknemers in Duitsland. En dat zou een reactie zijn op het naar huis sturen van Russische medewerkers van veiligheidsdiensten in Duitsland. Bij de klimaatdemonstratie op de A12 in Den Haag zijn bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden. De meeste van hen zijn meteen vrijgelaten. 40 van hen worden vervolgd vanwege bijvoorbeeld vernieling of belediging. De anderen worden niet vervolgd omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verliep. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreerden voor de zevende keer in Den Haag tegen subsidies voor de fossiele industrie. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm gewonnen door Anatomy of a Fall van de Franse regisseur Justine Trier. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw die prijs wint. Anatomy of a Fall gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze niet schuldig is aan de dood van haar man. Trier kreeg de Gouden Palm uitgereikt van de inmiddels 85-jarige Jane Fonda. Max Verstappen staat morgen bij de start van de Grand Prix van Monaco op pole position. De Red coureur wist in zijn laatste ronde de tijd van Fernando Alonso te verbeteren. Charles Leclerc, die de afgelopen twee jaar op de eerste startplek stond, mag morgen als derde vertrekken. Het weer helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking.